Het advies geldt ook als maar één van de twee mensen een coronaprik heeft gehad. Alleen mensen die veel risico lopen en 60-plussers moeten voorzichtiger zijn. Uiteindelijk moeten landen zelf overwegen of ze de coronamaatregelen versoepelen, zegt het Europese Kenniscentrum. In Nederland moet je je vooralsnog aan de maatregelen houden, ook al ben je gevaccineerd. En in de jaarbeurs in Utrecht wordt op dit tijdstip nog doorgeprikt. Daar is sinds vandaag een proef aan de gang waarbij mensen tot kwart voor twaalf s'avonds een prik kunnen halen. Onderzoekers willen kijken of daar genoeg interesse voor is. Ook deze vrouw stroopte haar mouw op, zag verslaggever Edwin van den Berg. Vond u het fijn dat u s'avonds terecht kunt? Nou, maakt mij niet zoveel uit, maar het was de eerst mogelijke. Eh, ze zei, vindt u s'avonds ook goed? Is voor mij wel. Zo vlug mogelijk als je kan, hè? Volgens de GGD zijn de 200 plekken allemaal geboekt. En wie een rondje wil lopen in de omgeving van Emmen moet even goed uitkijken. Er vliegt daar een agressieve buizerd rond die het voorzien heeft op voorbijgangers. De roofvogel beschermt zijn pasgeboren jongen en valt mensen aan die te dichtbij komen. Het beroemde bordspel Monopoly is er in veel soorten en maten... maar dat hield Mark uit Assen niet tegen om nog een versie te bedenken. Als motorliefhebber maakte hij een speciale TT-editie. Ja, we hebben de straten hebben vervangen door de, alle bochten van het circuit. De stations die zijn vervangen door eh, de tribunes. En eh, de huizen en de hotels die zijn vervangen door flesjes en blikjes bier. Omdat ja, dat toch wat toepasselijker is voor de eh, de campingeditie. Ook de opdrachtkaarten zijn helemaal in stijl van de bekende motorrace. Je bent samen met je rechterbuurman op heterdaad betrapt toen jullie twee treden bier aan het begraven waren. Betaal allebei een boete van 12 euro. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je dan met die tien allemaal meemaakt, zeg maar. Eh. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal heel herkenbaar. Eh. Of je binnenkort het motormonopoliespel van Mark thuis aan je keukentafel kan spelen is nog de vraag. Hij is met het TT-circuit in gesprek om te kijken of het ook echt uitgegeven kan worden. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en wordt het koud. De temperaturen liggen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon. Het wordt niet warmer dan 12 graden.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 En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Laat nu die laatste droom maar komen wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is gekomen, na een leven lang. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als van een kaars op zoals de zon schijnt na de week. En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn, het heetste vuur. Wordt dat als spannend kaart zo klein, zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zal het zijn. Zoals de zon schijnt naar de regen. love Fred Heij met The Sea of Love. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself but those around you They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain They set you on the treadmill And they made you change your name And it seems to me You lived your life like a candle in the wind Never knowing you got someone to blame you. that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. need to believe The Sea of Love. Jij moet weten dat ik meer dan ooit om jou ben gaan geven zou nooit met iemand anders willen leven. Je weet, ik praat nooit, maar dit moet jij toch weten. Jij moet weten dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen. Die momenten, ik zal ze nooit vergeten beloofde, dat zal ik nooit vergeten. Jij moet weten, het is zo anders om hier met jou te leven. Daarom heb ik mijn woord van trouw gegeven. Dat deed ik zonder dat ik daarvan spijt zou krijgen. Jij bent mijn dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen, die momenten, ik zal ze nooit vergeten. zonder daarvan spijt te krijgen. Jij bent weten and the stars. Leave this lonely world of ours. Escape the sorrow and the pain. And fly again. Fly, fly, precious one. Your endless journey has begun. Take your gentle happiness beautiful for this. Cross over to the other shore. There is peace forevermore. But hold this memory bittersweet until we meet. to hear from me. Bet you're sitting, drinking coffee, yawning sleepily. Just to let you know, I'm gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed. Your point of view. How you gonna see? I'm worried, honey. Guess that's natural, though. It's like I'm waiting for a welcome sign, like a hobo in the snow. How you gonna see me now? luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. tot 12. The Sea of Love. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever All my time Go on, make me lose my mind Sea of Love. One ticket, please. Lord have everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.